Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Ex-NS-topman Huges betwist dat hij begin deze maand ontslag heeft genomen bij het bedrijf. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Op 5 juni maakten de NS en Dijsselbloem bekend dat Huges per direct is opgestapt. Hij zou onjuiste en onvolledige informatie hebben gegeven in het onderzoek naar onregelmatigheden bij QBus. Volgens de minister is afgelopen week duidelijk geworden dat Huges zelf vindt dat hij alleen zijn bestuurstaak heeft neergelegd. Groot-Brittannië is niet bereikbaar via de kanaaltunnel... omdat er voorlopig geen treinen door de tunnel rijden. Het verkeer in Calais is stilgelegd na acties van havenmedewerkers. Ze zijn kwaad omdat hun werkgever twee veerboten wil verkopen... en vrezen voor hun baan. Volgens persbureau AP hebben de boze demonstranten brandende autobanden op de rails gegooid. Voor de Eurotunnel staat 30 kilometer file. Volgens Transport en Logistiek Nederland proberen vluchtelingen van de gelegenheid gebruik te maken om aan boord van de stilstaande vrachtwagens te klimmen. Bij het Noord-Hollandse Annapalona zijn afgelopen nacht twee aardbevingen geweest. Volgens het KNMI hadden die een kracht van 2,3 en 1,5 op de schaal van Richter... en volgden ze kort na elkaar rond 1 uur. Het instituut denkt dat de bevingen zijn veroorzaakt door gaswinning. In het gebied wordt in een kleine put naar gas geboord. Toch is het voor het eerst dat er bij Annapalona bevingen waren. Ahold-topman Dick Boer wordt waarschijnlijk de baas van de nieuwe combinatie Ahold-Delhaize. De overnameonderhandelingen tussen de Nederlandse en Belgische supermarktconcerns zijn in een eindfase beland, meldt het Financiële Dagblad. Na berichten over de op zijnde fusie schoot het aandeel Deleuze omhoog op de Belgische beurs. Daarop werd de handel in het aandeel stilgelegd. Het weer vanavond klaart het in het zuiden en westen wat meer op. Het koelt vannacht af tot 10 graden. Morgen schijnt de zon geregeld. In het binnenland zou lokaal nog een bui kunnen vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Donderdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Knoopend Hoevelaak en Eembrugge 7 kilometer. Op de A6 richting Lelystad 5 kilometer tussen Knoopend Muidenberg en Almere Haven. Op de ringweg Amsterdam de A10. Daar staat tussen Afrit Watergasmeer en Knoopend de Nieuwe Meer 6 kilometer. Op de A12 richting Den Haag 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Bunnik en Harmelen. En op de A13 richting Den Haag tussen Afrit Berk en en Delft Noord 5 kilometer. Op de A20 richting Gouda, daar staat 8 kilometer file tussen knooppunt de en Moordrecht.